Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts hebben het ministerie van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd vanwege onduidelijkheid over de abortuspil. Met het middel kan een zwangerschap binnen 6,5 week worden afgebroken. De inspectie zegt dat huisartsen strafbaar zijn als ze de abortuspil voorschrijven, maar de medici zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is er een abortuspil die ook volgens de huidige wetgeving legaal is. Ze willen dat minister Schippers de inspectie corrigeert. Syrische helikopters hebben een wijk in Aleppo met chloorgas bestookt. Dat zeggen reddingswerkers en activisten. In de wijk waar veel aanhangers van de oppositie wonen... zouden zo'n 80 mensen gewond zijn geraakt. Het chloor zou in bomvaten hebben gezeten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie heeft een video op internet gezet... waarin kinderen te zien zijn die zuurstof toegediend krijgen. De regering van president Assad heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging... In eerdere gevallen zei de regering stevast dat het leger geen chemische wapens inzet. Steeds minder Franse moslims sluiten zich aan bij terreurgroep IS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 18. Vorig jaar waren het er in dezelfde periode 68. Volgens minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken komt dat vooral door de verliezen die IS leidt en door de Franse antiterrorisme maatregelen. In het gebied dat de IS claimt als kalifaat zitten nog bijna 700 Franse moslims. Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking in Europa. De voetballers van Oranje hebben in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gelijk gespeeld. Het werd 1-1 tegen Zweden. Vlak voor rust kwamen de Zweden op voorsprong. In de tweede helft scoorde Wesley Sneijder de gelijkmaker. Nederland had de meeste kansen, maar wist daarna niet te scoren. Een doelpunt van Bas Dost in de slotfase werd afgekeurd. Het weer vannacht rustig met hoge bewolking, lokale mistbank bij minima tussen 15 en 10 graden.